Clemens Peters met het NOS Journaal. De gevluchte mensenhandelaar die in Nederland tot acht jaar cel was veroordeeld... zit in Turkije in de cel, heeft het Openbaar Ministerie bevestigd. De afgelopen tijd was er verwarring over zijn verblijfplaats. Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel runde hij vanuit Turkije een callcenter... en was die mogelijk op vrije voeten. Maar volgens de Turkse justitie zit hij al sinds november vast... en komt hij pas op zijn vroegst in 2026 vrij. De voorzitter van Amnesty in Turkije, Taner Kilic, blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Izmir besloten. Kilic werd in juni opgepakt op verdenking van deelname aan de Gulen-beweging. Dat is verboden omdat die beweging volgens de regering achter de koepoging van vorig jaar zit. Acht andere mensenrechtenactivisten die waren opgepakt zijn gisteren wel vrijgelaten. Twitter heeft twee Russische adverteerders te deur gewezen. Het zijn staatspersbureau Sputnik en mediabedrijf RT, het vroegere Russia Today. Volgens Twitter hebben ze met geld van de Russische regering geprobeerd om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Twitter zegt dat na onderzoek van Amerikaanse inlichtingendiensten. Mediabedrijf RT noemde de beschuldiging ongegrond en misleidend. Het zegt dat het kritisch heeft bericht over alle Amerikaanse presidentskandidaten. In een internationaal onderzoek naar mensensmokkel zijn 26 mensen opgepakt. De politie heeft huiszoekingen gedaan op meer dan 40 plaatsen in Bulgarije, België en het Verenigd Koninkrijk. De smokkelaars probeerden onder meer via Rotterdam migranten naar Engeland te vervoeren. De autoriteiten kwamen de bende op het spoor nadat in Nederland twee Bulgaarse vrachtwagenchauffeurs waren veroordeeld voor mensensmokkel. Het weer. Het is droog, maar vannacht kan er lokaal een bui vallen. Morgen is er meer zon, maar valt er ook hier en daar een bui.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 Alleen Clark verlaten eventjes eh, weer, zoals gebruikelijk, bijna zoals gebruikelijk, het non-stop gedeelte. Want ik, zei de gek, mag straks om 8 uur los. Kwam nog iets tegen en ik hoorde van de week iets ergens voorbij komen bij het kopje koffie. Wat ik normaal gesproken elke ochtend nuttig op het Kerkplein. En dat was toch een Nederlandse groep eh, die je nu gaat horen. Bernard Otis en Rob van Schaik. Beter bekend als The Limit. En hier hadden ze nog een eh, Amerikaanse hit ook eh, mee.